uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De beurzen in Europa zijn vanochtend lager geopend... in reactie op de koersdalingen van gisteren in de Verenigde Staten... en vannacht in Azië. De belangrijkste reden voor de omslag is de teruglopende economische groei... en de toenemende spanningen in de wereld. Bijvoorbeeld door de handelsoorlog tussen de VS en China. Drie weken geleden ging het nog heel goed op de beurzen. Sindsdien zijn de koersen wereldwijd scherp gedaald. De winst die de Dow Jones-index in New York dit jaar had geboekt... is volledig verdampt. Het aantal werknemers in de zorg dat ontslag neemt om zich daarna als ZZP'er te laten inhuren is sterk toegenomen. De zorgmedewerkers doen dat vaak omdat ze genoeg hebben van de werkdruk en de administratieve lasten bij hun werkgever, meldt de Volkskrant. In de eerste negen maanden van dit jaar schreven ongeveer 10.000 mensen zich in als zorg-ZZP'er bij de Kamer van Koophandel. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na vele kwartalen verlies is het Tesla gelukt om winst te maken. Het bedrijf sloot de maanden juli, augustus en september positief af met meer dan 300 miljoen dollar. Topman Elon Musk noemt het een belangrijk moment op weg naar duurzame winst. Musk lag de afgelopen tijd onder vuur vanwege zijn opmerking om Tesla van de beurs te halen en zijn gedrag op sociale media. Het wordt moeilijker voor hogescholen en universiteiten... om voor bepaalde studies een onbeperkt aantal studenten toe te laten. Minister van Onderwijs van Engelshoven verscherpt de regels... voor het instellen van een numerus fixus. Ze wil dat de hogescholen en universiteiten... in principe voor alle studenten toegankelijk zijn. In Nederland zijn er op dit moment 105 opleidingen met een numerus fixus. Hogescholen en universiteiten zijn bang voor kwaliteitsverlies... als het aantal studenten niet meer mogen beperken. Het weer bewolking en soms wat lichte regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 14 graden. Morgen eerst tamelijk bewolkt en soms regen, later wat zon. Het wordt iets koeler, 12 graden. In het weekend blijft de kans op een bui en wordt het nog iets koeler. Dit was het NOS Journaal.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 You done gave it away, you had it till you took your back. But I keep walking on, keep open doors, keep open forward. that the call is yours, keep those home. Cause I don't wanna live in a broken home, girl, I'm back.